4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De vier verdachten in het mh 17 proces kunnen zich volgens het Openbaar Ministerie niet beroepen op immuniteit. De vier staan terecht in verband met het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor het afschieten van de boekraket uit Rusland waarmee dat gebeurde. Er bestaat een juridische vrijwaring van vervolging voor strijders in een internationaal gewapend conflict tussen staten, de zogenoemde combattantenimmuniteit. Maar omdat de strijders naar eigen zeggen niet in dienst waren van een staat... kunnen ze daar geen beroep op doen. Volgens het OM zijn er nog meer redenen voor. Burgemeester Halsema van Amsterdam debatteert sinds 1 uur vanmiddag met de gemeenteraad... over het antiracisme-protest op de Dam op Tweede Pinksterdag. Daarbij waren te veel mensen die geen anderhalve meter afstand hielden. De oppositie heeft geen vertrouwen in Halsema. De VVD wijst erop dat ze veel te laat bij de demonstratie was... en het CDA vraagt zich af waarom ze de betogers niet opriep om weg te gaan. Forum voor Democratie noemt haar optreden eigen gereid. Halsema zelf betreurt de gang van zaken. Ze zegt dat er twee externe onderzoeken komen. één naar de informatiepositie van de politie en een tweede naar haar eigen optreden. En werknemers van Tata Steel in IJmuiden hebben sinds twee uur vanmiddag het werk neergelegd bij de ertsvoorbereiding. Dat betekent dat er voor een deel van de fabrieken geen grondstoffen meer beschikbaar zijn. Daardoor valt de productie van ruw staal in de hoogovens vanmiddag stil. Twee andere fabrieken blijven voorlopig draaien. De staking is volgens vakbond FNV onvermijdelijk... omdat de directie van Tata Steel Nederland niet is ingegaan op de eisen van de werknemers. Ze willen onder meer de garantie dat er geen noodgedwongen ontslagen vallen. Het weer bewolkt en kans op wat regen. Alleen in het westen af en toe nog zon.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 Ah. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this because oh yeah. so fed up of this shit. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this. sabe que mi papito adelante de mis ojos con una bomba provocante. Esa boca linda, un descarada, toma caliente. Sabe que mi papito adelante de mis ojos con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, una bomba provocante. Esa boca linda boca é linda, essa boca linda. Tua boca é linda, essa boca linda. Tua boca é linda, essa boca linda. Sale que mi papito adelante de mis ojos con una bomba provocante. Esa boca linda, un descará, toma caliente.